Er is een kille wereld, koud en grauw. Daar waar een man tussen vier muren stil moet leven. Alleen met zijn gedachten, zijn verdriet en ook zijn haat. Tegen een maatschappij die hem nooit echte kansen heeft gegeven die nodig zijn in het leven, maar het is nog niet te laat. Geef ook die ene man daar in de eenzaamheid de kans waar ieder mens het recht op heeft. Want hadden wij ook ooit diezelfde fout gemaakt, misschien had u dan zelf die eenzaamheid beleefd. Hij ziet alleen een streepje blauwe lucht. Dat is de enige verbinding met het vrije leven. Hij denkt aan zijn gezin, die hij alleen daarachter liet. Kijk naar een foto aan de muur, die hem weer hoop geeft. vergeven, veroordeelt u hem niet. Geef ook die ene man daar in de eenzaamheid, de kans waar ieder mens het recht op heeft. recht op heen, Want hadden wij ook ooit diezelfde fout gemaakt, misschien had u dan zelf die eenzaamheid beleefd. Geef ook die ene man daar in de eenzaamheid de kans waar ieder mens het recht op heeft.